Mariette Krol met het NOS Journaal. In de VS heeft democraat Joe Biden een toespraak gehouden... drie dagen na de presidentsverkiezingen. Hij eiste niet de overwinning op, maar toonde zich wel zelfverzekerd. De cijfers spreken voor zich, we gaan winnen... zei hij op een podium in zijn woonplaats in Delaware. Biden zei te verwachten dat hij Nevada, Arizona en Pennsylvania wint... en ruim 300 kiesmannen achter zich krijgt. Ook zei hij dat hij trots is dat zo'n 74 miljoen mensen in het hele land op hem hebben gestemd. Hij riep op tot geduld en kalmte, maar zei ook dat hij samen met vicepresident Harris al beleidsplannen maakt op allerlei terreinen. Hij pleitte verder voor saamhorigheid en zei ook president te willen zijn voor de mensen die niet op hem hebben gestemd. We zijn misschien tegenstanders, maar geen vijanden, zei Biden. Voor de derde nacht op rij hebben Trump-aanhangers zich verzameld voor een telkantoor in Phoenix, de hoofdstad van Arizona. Volgens lokale media waren er enkele honderden demonstranten. Ze eisen een hertelling in Arizona, waar Biden momenteel aan kop gaat. De demonstratie verloopt relatief rustig, al is de sfeer volgens lokale verslaggevers grimmiger dan eerdere avonden. De Franse justitie heeft drie tieners aangeklaagd... omdat ze waarschijnlijk contact hebben gehad met de moordenaar van leraar Samuel Paty. Twee mannen van 18 en een meisje van 17 zouden worden beschuldigd van terroristische samenzwering. In totaal zijn nu tien mensen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de aanslag op Paty. En in een afgelegen gebied in Guatemala zijn mogelijk 100 mensen gedood door de tropische storm ETA. Stortregens veroorzaakten modderstromen die een bergdorp overspoelden. Veel huizen liggen onder de modder begraven. In Guatemala waren eerder al 50 doden gemeld nadat de tropische storm was overgetrokken. Het weer bij ons nog. De temperatuur is laag, het is koud, net boven nul. Landinwaarts is kans op voorstaande grond en in het noordoosten is er kans op mist. De komende dag droog, vrij zonnig en 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 question is where is the money? Where is the money? The president has yet to address the issue hesitation Have to deal with the tears Feel the radiation of my feelings I can not give them a meaning But I know that you're worth the risk I can't keep moving back and forth I go my way, you go yours Lost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 你。